Eefje Kune met het NOS Journaal. In het centrum van Madrid zijn rellen uitgebroken na de dood van een straatverkoper. Honderden betogers staken plastic afvalbakken in brand en blokkeerden straten... Volgens de krant El País zijn zo'n 20 mensen gewond geraakt, de meeste agenten. De Senegalese straatverkoper was volgens getuigen op de vlucht voor de politie... toen die bezig was met een actie tegen illegale straatverkopers. Volgens de politie overleed de man door een hartstilstand. De burgemeester van Madrid laat op Twitter weten dat ze de dood van de man betreurt. Ze wil dat de zaak tot de bodem wordt uitgezocht. De brandweer in de Amerikaanse stad Miami zegt dat er vier doden zijn gevallen door de ingestorte voetgangersbrug. Een senator sprak eerder over zes tot tien doden, maar die aantallen werden niet bevestigd. De brug stortte vanmiddag in en viel bovenop een aantal auto's op de snelweg eronder. Er zijn negen gewonden naar het ziekenhuis gebracht. De brandweer zoekt onder het puin nog naar slachtoffers. De brug bij een universiteit in Miami was net nieuw. Hij was zaterdag geplaatst, maar was nog niet in gebruik. Een eiergroothandel uit Barneveld heeft gefraudeerd met kwarteleieren... blijkt na een inspectie van de Voedsel- en Warenautoriteit. De eieren werden verkocht als Nederlandse scharrelkwarteleieren... terwijl ze van Franse legbatterijen kwamen. Waarschijnlijk krijgt het bedrijf een boete... en de NVWA denkt nog na of er meer maatregelen volgen. En één op de vijf Nederlanders slaapt slecht. Ze hebben moeite met in slaap vallen, slapen slecht door of worden te vroeg wakker... Dat heeft het CBS uitgezocht. Het gaat om mensen van 12 jaar en ouder. De helft van de slechte slapers heeft daar last van in het dagelijks leven. Ze kunnen zich niet goed concentreren, zijn vergeetachtig of hebben een slecht humeur. Het weer nog. Het is overwegend bewolkt met af en toe regen. Minima rond 2 graden.